Dorald Negens met het NOS-journaal. Maarten van der Weijden heeft zijn elfsteentocht onderbroken... om een paar uur te slapen op een speciaal luchtbed. De lange afstandszwemmer ligt sinds half vijf gisterochtend in het water. Onderweg naar Workum, de zesde van de elf Friese steden die hij aan wil doen... werd het zwemmen erg zwaar en overwoog hij te stoppen. Hij heeft enkele uren gerust. maar De zwemtocht is nog niet hervat. Van der Weijden houdt zijn sponsortocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek gaat iets beter met Ajaxiet Abdelhak Nouri. Zijn broer zegt in een interview met de NOS dat Nouri op neurologisch vlak een klein beetje vooruit gaat. Zo reageert hij op vragen door zijn wenkbrauw op te trekken of zijn mond open te doen. Ruim 13 maanden geleden kreeg Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax een hartstilstand op het veld en liep hij ernstige hersenschade op. Zijn broer zegt dat het lichamelijk wel slechter gaat omdat hij niet op eigen kracht kan bewegen. De Mexicaanse autoriteiten onderzoeken de dood van tientallen zeldzame zeeschildpadden in een beschermd natuurgebied in het zuiden van het land. In totaal 113 dode schildpadden werden de afgelopen weken gevonden in een speciaal aangelegd gebied waar de dieren hun eieren kunnen leggen. Deskundigen denken dat ze zijn gestorven door verstikking, vishaken of schadelijke algen. de Kiki Bertens speelt vandaag de finale van het WTA-toernooi in Cincinnati tegen de nummer 1 van de wereld, Simona Halep uit Roemenië. Bertens wist de finale te bereiken door de nummer 6 van de wereld, de Tsjechische Petra Kvitova, in drie sets te verslaan.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 We're all conversation starting de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur. sautant que les minés ont mis le feu en sautant à l'envers. La tête en bas, c'était pas des paroles. yourself.